8 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Tientallen mensen worden extra beveiligd na de moord op advocaat Dirk Wiersum. Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om 20 tot 30 mensen... onder wie rechters en officieren van justitie die betrokken zijn... bij het proces tegen Ridouan Taghi. Na de moord op Wiersum kondigde minister Grapperhaus al aan... dat er gekeken zou worden naar de beveiliging van rechters, officieren en advocaten. Zorgverzekeraar DSW verhoogt volgend jaar de premie van de basisverzekering met 6 euro tot 118 euro per maand. De hogere premie is volgens DSW nodig omdat de kosten stijgen, onder meer door een forse stijging van het gebruik van dure geneesmiddelen. DSW verwacht dat andere zorgverzekeraars met een premiestijging meer in de buurt zullen zitten van de door het kabinet voorspelde 3 euro. Vakcentrale CNV heeft een nieuwe voorzitter. Piet Fortuyn volgt Arend van Wijngaarden op... die begin komend jaar met pensioen gaat. Fortuyn wil naar eigen zeggen als nieuwe CNV-voorzitter onder meer een halt toeroepen aan de huidige gekte op de arbeidsmarkt. Lage lonen, hoge werkdruk en doorgeschoten flexibilisering zijn volgens Fortuyn belangrijke thema's de komende jaren. Ook Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zeggen nu dat Iran verantwoordelijk is voor de aanvallen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië anderhalve week geleden. Eerder wezen de VS en Saoedi-Arabië zelf al naar Iran. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif ontkent opnieuw dat Iran betrokken was. Als dat wel zo was, was er volgens Zarif van de raffinaderij niets overgebleven. De consumptie van vlees in Nederland is voor het eerst in tien jaar gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit... in opdracht van de stichting Wakker Dier. Vorig jaar werd in Nederland 77,2 kilo vlees per persoon gegeten. Ruim een halve kilo meer dan een jaar daarvoor. Het weer opklaringen, in het westen een enkele bui.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 In de regio vooral vertraging op eh, de A4 en de A44. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude. Een kwartier extra door bergingswerk. En je hebt drie kwartier vertraging op de A44 van Den Haag naar Amsterdam.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 En eh, we hebben hier op ZFM de allerleukste muziek. Het is net over acht. Heb je al een kopje koffie? En een lekker beschuitje erbij? Nou, dan heb ik de muziek. En de allermooiste die er is. darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell. Sheeran hier bij ZFM. De mooiste muziek. En eh, mooier hebben we ze niet. Inderdaad, dat klopt. Hoe is het met jou? Heb je lekker geslapen? Was het een mooie dag? Heb je, eh, heb je alles wat je wil hebben? Dan, eh, nou, dan komt het helemaal goed. Dit bedoel ik. Deze moest ik hebben. Het is nogal een dingetje hier hoor, technisch. En als je niet zo technisch bent, dan eh, moet je op les. ZFM met Cher. En Walking in Memphis. tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. En dat. Eh, er ging een beetje iets mis, maar dat mag de pret niet drukken. Maar ik zal het even uitleggen. Er zijn hier eh, twee eh, computers en als ik de ene een liedje opzet... dan gaat de ander <laughs> gezellig gewoon vrolijk mee. En nou ja, dat, dat soort dingen heb je dan niet in de hand, hè? Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Nou, dan weet je dat. En ZFM de hele dag natuurlijk hier in Zandvoort... van de mooiste muziek en de leukste eh, nieuwtjes en de mensen die eh, ja, eh, alles, alles willen weten...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 De allerleukste en mooiste muziek hebben we hier natuurlijk. En eh, ja, wat wil je nog meer? misschien een stukje Elton John beleving? Een gelijknamige song van de film Rocketman. En je zou er even naartoe moeten gaan, want het is zeker de moeite waard.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 Hij is getrouwd met een man. En hij is gelukkig. En hij woont in een niet zo klein huis. Nee, hij woont eigenlijk in een heel groot huis. En dankzij deze prachtige muziek die hij ooit geschreven heeft... samen met Bernie Taupin... is dat allemaal weer goed gekomen. ZFM, dames en heren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. lekker wakker worden. Michael George van voren. En helaas, hij is niet meer onder ons.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 Lekker kopje koffie erbij. wat wil je nog meer? Dat zeg ik. En uh, doe het maar rustig, schatje. Nou, maar weer een eh, wat oudere. Van de 16 biggest hits van Andy Williams. Hier is Can't Get Losing You.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 Call up some girl I used to know. After I heard her say hello, I couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every my kitten, only me. Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Andy Williams van jaren geleden, de zogenaamde Groeners. Ja, daar ben ik wel gek op hoor. Zo, goedemorgen. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag gaat het regenen in Zandvoort met een maximum van 18 graden en een minimum van 14.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 Simon en Garfunkel. Niet helemaal, maar eigenlijk wel helemaal. Maar met een kleine pauze ertussen. Maar wel de mooiste muziek hier eh, bij ZFM. Lekker wakker worden in de morgen. Uh, goedemorgen. 28 september is het het Oktoberfest in Zandvoort. En eh, nou, dat wordt gezellig hoor. Het eh, begint eh, de eerste zaterdag na 15 september... en eindigt op de eerste zondag in, zondag in oktober. Ook dit jaar zal de muziek de boventoon voeren... en daarnaast alles wat men van een oktoberfest mag verwachten. bier, braadworst en pretzel. En niet in de laatste plaats... Dirnen en lederhozen. De lange tafels ontbreken ook niet. Nou, dat wordt gewoon één groot feest in Zandvoort. En uh, ik zou zeggen, eh, kom eens even gezellig langs in, uh, in Zandvoort. So show me family All the blood that I will bleed I don't know where I belong waren de Lumineers. De Lumineers en hey ho, ho hey. Hey ho. Goedemorgen ZFM. Digitaal op... Eh, eh, kanaal 40 van Ziggo. Dus als je dat wil eh, horen, moet je dat even eh, opzetten. En dan kan je ook het laatste nieuws zien op je televisie. Dus dat is hartstikke handig. Maar het geluid van Zandvoort is ook te horen op ehm, je radio, gewoon op FM. Maar ook op, de, mm, op internet. Kan je natuurlijk ook kijken. Eh, luisteren. En, en eh, ja, eigenlijk overal. Dus je, hoeft, eh, je hebt geen, je hebt geen excuses meer om niet te luisteren. Dus laat ik als, als we volgende keer komen vragen van... heb je geluisterd? Nou, dan, ja, dan moet het wel. Dat kan niet anders. Goedemorgen. 29 september is de Shanti en Zeeliederen Festival festival sorry, op vijf locaties. Vier in het centrum en één op het strand. En uh, nou, het wordt er ook weer één groot feest in, eh, in Zandvoort.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 We hadden wel een prachtig weekend. Ik heb ervan genoten hoor. Genoten. Hier is de Style Council. Shout to the top. Nou, dat zullen we dan maar doen. Bijna kwart voor negen. Hier op ZFM. als je net bakker bent. gonna shout to the top. Shout, mm, we're gonna shout to the top. Style Council en Shout to the Top. Chaka Khan. Chaka Khan, Chaka Khan. Chaka Khan, Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka is ook niet zo jong meer. Maar dit was wel een hele dikke hit van hoor, in de 80 jaar. ZFM, het geluid van Zandvoort. En Zing even mee. Of blaas even mee. Chaka Khan in Amerika. Ze heet eigenlijk helemaal geen Chaka Khan. Yvette Marie Stevens. Dat is toch heel wat anders, hè? Maar ze was getrouwd met een bassist, die heette Khan. En iemand anders noemde ze altijd Chaka. En wat neem je dan? Dan zeg gewoon Chaka Khan. Ik zal eens kijken of Chaka kan. De leukste muziek hier bij ZFM. En deze ken je ook zo nog wel, denk ik, ik, denk ik, als je iets ouder bent. Pick Up The Pieces, de Average White Band. 3 minuten 59 lang. Swingen geblazen. Het is 7 voor 9. En als je om 9 uur op je werk moet zijn... dan moet je nu echt heel hard gaan, uh, gaan opschieten. Goedemorgen. zingen, mannen. Pick up the pieces. The Everest White Band. Een grote hit geweest. ZFM, jouw station, de hele dag. Met de mooiste muziek en de beste informatie over Zandvoort. En wat wil je nog meer? <clears throat> The Electric Light Orchestra and Sweet Talking.